René van Brakel met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad stemt vandaag over het sturen van waarnemers naar Syrië. Volgens de ontwerptekst worden er maximaal 30 waarnemers gestuurd. Vooral Rusland heeft nog moeite met de ontwerpresolutie... omdat daarin eisen worden gesteld aan het regime van president Assad. Het Syrische leger is na het ingaan van het bestand gestopt met grootscheepse beschietingen... maar het is nog niet weg uit de steden. In de Tweede Kamer en in Zeeland is kritisch gereageerd op het besluit om een derde van de Hetwiegepolder onder water te zetten. De oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 zijn niet onder de indruk van het plan van het kabinet. De provincie Zeeland is sowieso tegen ontpoldering en de Zeeuwse Milieufederatie wil liever één gebied onder water zetten in plaats van een paar kleine delen. De Argentijnse oud-dictator Videla heeft voor het eerst toegegeven dat tijdens zijn bewind eind jaren 70 7 tot 8000 mensen zijn gedood. Dat deed hij in een interview voor een boek van een Argentijnse journalist. Alle sporen werden gewist om geen protesten uit te lokken. Volgens Videla was er geen andere oplossing voor het uitroeien van het anarchisme in de maatschappij. Een aantal veiligheidsagenten van de Amerikaanse president Obama is wegens wangedrag van hun taken ontheven, meldt persbureau AP. Het wangedrag van de agenten zou volgens een anonieme bron te maken hebben met prostitutiebezoek in Colombia. Obama is daar voor een top van Amerikaanse landen. Zijn veiligheid zou niet in gevaar zijn geweest. In Zwolle is afgelopen avond uitgebreid feest gevierd FC Zwolle is gepromoveerd naar de eredivisie. De club had gisteren aan het gelijkspel tegen FC Eindhoven genoeg. In veel kroegen werd dat gevierd en volgens de politie was de sfeer feestelijk. Vanavond worden de spelers gehuldigd op het Rode Torenplein in Zwolle. Het weer eerst bewolkt en vooral beneden de grote rivieren kans op mist. Later op de dag meer ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden. Dit was het NOE. Dit is Tamara Bruggemans van de AWB. De aangekondigde snelheidscontroles voor komend weekend voor zaterdag 14 april op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest en de A29 tussen Rotterdam en Dinteloord. En op zondag 15 april de A6 tussen Jouren en Emmeloord en op de A67 tussen Venlo en de Duitse grens.